This flex, aha, yellow flex, aha. Ik heb big ass on om mijn nek, aha. Ik heb een koelkast gevuld met snacks, aha. Ik heb 4, 5 bitches, nee 6 on. Niet lullen, nee, nee, niet lullen, nee, nee. Ik heb blond en bruin en krullen, ee.